Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De TBS'er die begin deze week ontsnapte is opgepakt in Amsterdam. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De man verbleef in de pompenkliniek in Nijmegen... en hij zette het op een lopen toen hij onder begeleiding buiten de kliniek was. Een speciaal opsporingsteam van de politie is op zoek gegaan naar de man... en wist hem vandaag dus in de boeien te slaan. Vorig jaar ontsnapten ook al drie mannen uit diezelfde kliniek... en ook zij werden later weer opgepakt. Bij een ontploffing in een flat in Duitsland zijn meerdere hulpverleners gewond geraakt. Het zou gaan om zeker 10 mensen van de brandweer en twee agenten. Sommigen zijn ernstig gewond. De hulpdiensten kregen een bericht over een volle brievenbus bij de flat. En toen ze voor de deur stonden zou een van de bewoners iets hebben laten ontploffen. Er komt vanaf vandaag een nieuwe handleiding voor mensen die stoppen met het slikken van antidepressiva. Het afbouwen van het medicijn kan gevaarlijk zijn als het zonder goede begeleiding gebeurt. Merkte ook deze patiënt. Toen ze stopte met de medicatie voelde ze zich eerst goed, maar dat veranderde al snel. Op een gegeven moment ja, sloeg dat dus om. Eh, in eh, ja, ook waanideeën en dat ik mezelf dingen aan, eh, de neiging had om mezelf dingen ook aan te doen. 250.000 mensen in ons land gebruiken antidepressiva. En het is zweten en zwoegen voor eindexamenleerlingen. Bijna 140.000 middelbare scholieren maken vandaag hun eerste toets. Onderwijsminister Wiersma heeft nog wel een tip, zegt hij tegen WNL. Dit is een soort sluitstuk. Er hangt veel vanaf. En tegelijkertijd is het ook meer een check van hoe sta je er nou voor? En is nou de kant die je zo meteen eigenlijk uit wil, is dat, past dat ook het beste? En maak het ook niet in die zin zwaarder dan het is. En geniet er ook een beetje van. Eh, doe wel je best, maar wees ook een beetje ontspannen. Slaap goed. Eh, en dan ben je er helemaal klaar voor. Toch maken veel veel leerlingen zich wel zorgen. Voor het eerst sinds corona zijn er geen extra versoepelingen, zoals herkansingen. En dat terwijl veel leerlingen door dingen als lesuitval een achterstand hebben opgelopen, zegt het LAX. Krijg je nog het weer. Dat is op veel plekken toch een natte boel vandaag. Vanavond kan het wel een tijdje droog zijn, net als morgenmiddag. Dan is er ook af en toe een zonnetje. En het wordt morgen tussen de 17 en 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de voorzichtig begin van de avondspits. meeste vertraging daar nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade.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 Hij zat vast in een kliniek in Nijmegen. Een van de vier kandidaten voor de Turkse presidentsverkiezingen zondag heeft zich teruggetrokken. De terugtrekking van Muharrem Ince kan de positie van de belangrijkste oppositiekandidaat versterken. Deze Kemal Kılıçdaroğlu van de Nazi-alliantie zou volgens een peiling 49% van de stemmen krijgen. Meer dan de AK-partij van de huidige president Erdogan. Duitsland heeft de politie een verdachte aangehouden na de ontploffing in een flat. Hulpdiensten die voor een deur stonden raakten gewond door die explosie. De autoriteiten sluiten een gerichte aanslag op de hulpdiensten niet uit.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 Wie hoort nog een verhaal over ver weg is dan? Wat kun je nog alleen tegen een stroming in en drijven overleven maar die bepaalde zin? Wat kun je nog alleen met beesten in een mens? Ieder mens heeft wel een waarde tot een bepaalde grens.